Papa, papa, papa, papa, my mama and my papa, papa, papa, papa, is my mama and my papa, papa, papa, papa, my mama and my papa, papa, papa, papa, is my mama and my papa, papa, papa, papa, my mama and my papa, papa, papa. Als ik heb op de beat, dan zoek ik altijd beef Als ik loop in de street, heb ik veel paniek Een dikke wie dat is mijn tactiek Ik heb geen therapie, want die shit is niet free Ik voel me niet de Simpsons, ik ben gek helder zien Maar eerlijk gezegd, kan ik niet tellen tot tien En eerlijk gezegd, heb ik niet echt een vriend Maar ondanks alles, dat en ik hier zo vies, nee ze nekken me niet Ik ben met jong pest die praten filosofie We maken wat memes, ik doe geen biologie Brief van mijn ouders, hoop dat jullie dit zien Joost, niet. leef ik in world of peace Met mijn skinny jeans op een gestolen fiets Ik was depressief, maar we houden het positief Leer van mijn fouten, ik ben didactisch Voel me VIP, vroeger was ik niet artiest Ze vonden me een freak, vroeger was ik niet geliefd Mijn leven is een anime, ik voel me One Piece Ben met Lenny en Nappie en we luisteren Chief Keef Brief van mijn ouders, hoop dat jullie dit zien Joost, klein die wordt klein, die wordt mama ever.